van twee uur. Dit is Lieselot Thoma. Je roept de Nederlandse zaakgelastigde in Turkije op het matje. Aanleiding is het besluit van het kabinet om de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in te trekken. Die wilde naar Rotterdam komen voor een grote manifestatie over het Turkse referendum, met als inzet meer macht voor president Erdogan. De president heeft woedend gereageerd en Nederland nazistisch en fascistisch genoemd. Hij gaat misschien Nederlandse diplomaten uitzetten en vluchten uit Nederland annuleren. Rotterdam heeft naar aanleiding van het besluit van het kabinet drie locaties aangewezen waar kan worden gedemonstreerd. Uit het oogpunt van veiligheid is de omgeving van het huis van de Turkse consul in Rotterdam en de omgeving van het Turkse consulaat afgesloten. Er is een noodbevel van kracht waardoor het gebied alleen toegankelijk is voor bewoners en bestemmingsverkeer. De Turkse consul in Rotterdam is geïnformeerd over de getroffen maatregelen. Burgemeester Abu Taleb roept alle Rotterdammers op kalmte en rust te bewaren. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen... toen twee zelfmoordterroristen zich opbliezen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was gericht op bussen met Sjiïtische pelgrims. De pelgrims waren onderweg naar een begraafplaats bij een van de zeven poorten... die toegang verschaffen tot de oude stad. In Husse in Gelderland is het lichaam gevonden van een van de twee roeiers... die vanochtend na een ongeluk op de Nederrijn werden vermist. Naar de andere vermisten wordt nog door duikteams gezocht. Drie opvarenden hebben het ongeluk met de roeiboot overleefd... en zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, veel wolkenvelden, maar hier en daar ook zon. In het noorden mogelijk wat regen. Het is 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden van het land. Morgen ook veel wolken, ook veel zon. Het blijft nagenoeg droog en het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad dus bij knooppunt Berg door werkzaamheden. Op de A1 vanuit Amersfoort 6 kilometer vanaf Naarden. Vanuit Flevoland op de A6 5 kilometer vanaf Almere Haven.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 Het is 7 over 2 in Salvoort. Een hele goede middag. Microfoon erbij, Albert-Jan. Ja, ja, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi, we zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Eh, goedemiddag luisteraars, kijkers. Goedemiddag Rob. Ja, we hebben een overvolle agenda eh, vandaag. Er is weer van overal her en der nieuws in en rondom Zandvoort wat uw aandacht verdient. Dus de komende drie uur gaan we daar uiteraard uitvoerig bij stilstaan. Allereerst even een voetbalbericht. De wedstrijd SV Zandvoort eh, die, tegen SCW... die om eh, half drie eh, zou aanvangen en waar voor ons Joop van Nes aanwezig is. We kregen net het seintje dat die wedstrijd wellicht een kwartier later aanvangt dan gepland... Dus eh, we gaan tegen de klok van drie uur voor het eerst schakelen met Duintjesveld... naar eh, Joop van Nes, dan verslag te doen van de wedstrijd SV Zandvoort SCW 1. Uiteraard, de vaste items zoals ze zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier ontbreekt ook niet. Dus ik zou zeggen, eh, pakt u vast pen en papier... want dan kunt u meeschrijven, want er zijn we van allerlei leuke evenementen... in Zandvoort, in en rondom Zandvoort, die uw aandacht verdienen. Het weer, ja, blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoorts weerbericht. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Vooralsnog eh, hebben we Mickey eh, die op zoek is naar een thuis met een tuin. Daarover om half vijf meer. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ja, liefhebbers, we krijgen de lentekriebels, hè? Heerlijk! Dus het eh, gedicht heet Lentekriebels. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... We hebben natuurlijk Pit Report, want er is twee weken eh, getraind op het circuit van Catalunya bij Barcelona. En die, die twee weken zijn nu achter de rug. We gaan een even terugblik maken over die afgelopen twee weken en hoe de teams ervoor staan. Uiteraard hebben we sport kort. En ik zou zeggen, eh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wij zeggen Zandvoort een hele goede middag. En houd de radio lekker aan. En kijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl www.zfmlive.nl en dan kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A.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 Ja, eh, <laughs> het gaat, gaat niet helemaal goed, hè, deze. Eens even kijken hoor. het, systeem doet het niet meer, eh, Albertje. Dat is gezellig. Ja, is gezellig. Heel gezellig zelfs. Kan je nagaan hoe afhankelijk we zijn van, van de techniek, hè? Ja, nou ja. Heb jij een berichtje? Heb het uh, eh, Nieuws, bijvoorbeeld. Zullen we dat maar beginnen dan? Ja, ja, ja. kort. <clears throat> Allereerst, eh, wat iedereen inmiddels wellicht wel weet... maar voor, de, voor onze gasten dit weekend toch wel even handig om ook te weten. De zeeweg eh, is vandaag dicht. Vanwege werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort... werd de zeeweg 24 uur afgesloten. Er werd, een, of er werd en wordt een nieuw wegdek gestort. De afsluiting ging in op vrijdag gisteravond om 10 uur s'avonds... en duurt tot vanavond 10 uur. Ook eh, Zandvoort doet mee aan en. NL doet. En wel, eh, vandaag wordt er een hangplek eh, gepimpt. De hangplek in Zandvoort Noord is aan toe aan een opknapbeurt... en NL doet doet dat vandaag. De aanvang was vandaag om 12 uur. Uiteraard zijn er voor de harde werkers broodjes en wat te drinken... en wordt er gezorgd voor een leuke muziekje tijdens het klussen. Voel jij je betrokken bij de hangplek? hangplek? Kom dan langs en doe mee. Ook buurtbewoners zijn uiteraard van harte welkom... om eens op een ontspannen manier kennis te maken met de jongeren. Nieuwe locatie Jeugdhonk wordt feestelijk geopend. Woensdag 15 maart vanaf 7 tot 8 uur s avonds is het groot feest in het Jeugdhonk. De nieuwe locatie wordt in gebruik genomen. Gelukkig hoefde er niet heel, veel, eh, heel ver eh, te worden verhuisd... en blijven de jongeren in hun vertrouwde omgeving. Het jeugdhonk zit nu in plaats van beneden boven de bibliotheek... in een fraaie, nieuw ingerichte ruimte. Iedereen is welkom om deze ruimte te komen bekijken. De jongerenwerkers zijn deze avond aanwezig om iedereen rond te leiden... en alle vragen te beantwoorden. Het jeugdhonk is een plek waar jongeren van 12 tot en met 18 jaar... waar zij kunnen chillen, kletsen, gamen, spelletjes doen, sporten... buiten of in de gymzaal, poelen en tafeltennissen. Er zijn strandactiviteiten in de zomer gepland en regelmatig zijn er themaavonden. Kortom, er is altijd wat te doen. Tijdens de open avond is rond half acht uur een vette vuurshow van Hollands God Talent kandidaat JP. Dat wil natuurlijk de jeugd niet missen. Dus aanstaande woensdag op 15 maart van 7 tot 8 in de bibliotheek... de opening van de nieuwe locatie van het Jeugdhonk. En tot slot Vers Theater Marcel Horneman aanwinst voor Zandvoort. De, het nieuwe Vers Theater van Marcel Horneman op de Grote Kracht Krocht is een aanwinst voor Zandvoort geworden. Een prachtig modern bedrijf dat gespecialiseerd is in vers en versproducten. Van vlees tot belegde broodjes en van kant-en-klare maaltijden... tot een lijn met eigen soepen en sauzen en catering. Gisteren om 10 uur s morgens is de officiële, was de officiële opening... en dan, vanaf dat moment kan Zandvoort profiteren van dit vers theater. Ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe bedrijf. Dankjewel Albert-Jan. Het Zandvoorts nieuws in het kort. Je hoort het bij ZFM. my home. Overslaan. Oké, oké.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 Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank drown away that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Ja, er mag geklapt worden hoor, Albert-Jan. Heel goed, Jordan, de show van uh, eh, Greg Reporter en Liquid Spirits. De zaterdagmiddag van uh, eh, CFM. Een beetje mankement met de computer vandaag, maar eh, daar komen we wel uit. CFM is niet alleen op zoek naar een voorzitter, maar ook een penningmeester. Ja, maar vooral een penningmeester. Het bericht van vorige week in de Zandvoortse Courant... over een mogelijke bestuurscrisis binnen de Zandvoortse omroeporganisatie ZFM... is volgens, de huidige, eh, volgens het huidige bestuur uit zijn verband gerukt. Er werd gemeld dat Rob Harms als het enige overgebleven bestuurslid zou zijn... maar dat klopt niet. Ook het jaartal van de verstrekte lening was niet correct. Dat moest 2013 zijn. Wat wel correct was, is het feit dat er twee bestuursleden missen... Er is nu een kernbestuur van drie leden... waarbij Harms twee taken extra op zich heeft genomen. Als vicevoorzitter is hij na het vertrek van de voorzitter... nu interimvoorzitter en daarnaast heeft hij eh, ad interim... de functie van penningmeester op zich genomen. Vooral die laatste functie zou zo spoedig mogelijk ingevuld moeten worden. Harms doet dan ook een vlammend betoog op, op iemand... met verstand van cijfertjes om zich vooral bij deze vrijwilligersorganisatie eh, te melden. Over de vijfjarige lening die ZFM in 2013 bij de gemeente heeft afgesloten... zegt Harms dat ze met de afbetaling daarvan op schema liggen. We zijn heel goed bezig op het ogenblik. De acquisitie eh, wordt eh, opgepakt, wederom opgepakt door een werkgroep... en we hebben mooie programma's, een sterke technische dienst en circa 70 vrijwilligers. Alleen zoeken we nog voor in ieder geval een penningmeester. Daarvoor hebben we iemand nodig die verstand van zaken heeft. Eh, voor de voorzitterspositie hebben we eh, reeds een aantal gesprekken met kandidaten gehad... maar we zijn er nog niet uit wie we binnen willen halen, al dus Harms. Ook zou het eh, fijn zijn als iemand die geïnteresseerd is in de techniek... de nodige bagage meeneemt, aldus de heer Harms. En volgende week zaterdagmorgen, luisteraars, zet u het vast in uw agenda... dan is onze eh, interim-voorzitter de heer Harms... Eh, te gast bij eh, Goedemorgen Zandvoort, ons programma live vanuit Hotel Hoogland... van 10 tot 12, waar hij verder zal ingaan op de schriftelijke vragen van het CDA... die het CDA heeft gesteld aan het college. dus nogmaals, volgende week, de 18e maart... In, tijdens Goedemorgen Zandvoort zal de heer Harms namens het bestuur daarin stelling nemen... in zaken de schriftelijke vragen van het CDA aan het college. Hoe laat, hoe laat ben je aan de beurt?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 Leuk om deze single weer eens terug te horen. Je hoorde de single van Matt Simons en Catch and Release. Zo, het is eh, twee over half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. En uh, ja, ik ben natuurlijk vooral benieuwd of de lente er echt aan gaat komen, Albert-Jan. Nou, de kriebels hebben we toch wel? Ja, dat wel. Dat wel. Kijk of het weerbericht daar ook zo over denkt. Vandaag blijft het over het algemeen droog, maar het is wel over het algemeen... Eh, bewolkt met slechts heel af en toe wat zon. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt, maar droog. De wind waait zwak tot hooguit matig uit het zuidoosten... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Eh, ook morgen is het ook meeste tijds bewolkt en droog. Heel af en toe schijnt de zon en bij een zwakke zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar 12 graden. En na morgen blijft het droog met naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 11 op maandag en na 13, a 14 later in de week. Al dus Rico Schreuder. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. de lente gaat er toch echt aankomen. En dat eh, merk je ook aan de muziek bij CFM. Wij hebben er zin in, in het mooie weer en in Zandvoort. En dat hoor je 24 uur per dag, 7 dagen per week... bij je enige echt eigen lokale radio. Met nu de Silver van Omi en de cheerleader. She is always in my car van eh, Frank Boeien hoor je en eh, Zwart-Wit. Ja, het is een chaos eh, qua verkeer in Zandvoort en de regio. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de afsluiting van de zeeweg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, inderdaad, wat staat goed vast, Albert-Jan. Breaking news. we krijgen diverse meldingen van kennissen, zeker Zandvoorters die richting Zandvoort willen... dan wel dagjes mensen die naar Zandvoort willen. Het staat helemaal vast. En dat, komt, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de zeeweg eh, is afgesloten. Dat heeft ook gevolgen voor de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen eh, eh, SCW. Want die ook, ook SCW-bus staat in de file. Vermoedelijke aftrap zou nu rond tegen een uur of drie zijn. Maar we gaan tussen tien voor drie, vijf voor drie even live schakelen met Joop van Es... voor een live update van de stand van zaken op Duintjesveld. Maar mocht u nou nog plannen hebben om naar Zandvoort te gaan... volg dan even de verkeersinformatie. Ik heb net driftig gezocht op de diverse apps. Maar er wordt nog nergens melding van gemaakt. Wij zijn de eerste, denk ik. Mhm. Dus eh, denk goed na <laughs> voordat je richting Zandvoort afreist. Kijk even naar de verkeersberichten. Dan wel eh, vol, blijf luisteren naar CFM. Want ook wij houden u op de hoogte. Maar wees eh, gewaarschuwd. Zeeweg is afgesloten tot vanavond 10 uur. Dus het moet allemaal via de Zandvoortse Laan. Dus ik zou zeggen, hou de verkeersinformatie in de gaten. Zo is het. Dus Inderdaad, eh, de zeeweg eh, vandaag eh, niet beschikbaar voor verkeer.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 De single van Clean Bennett samen met Jean-Paul. En leuk dat hij weer meedoet eh, met deze single. Dat was Rockabye en hier is King. wisselen de nieuwe en oude hits eh, elkaar af. Dat allemaal bij Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. De studio aan de Tolweg Tina. En wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee eh, tijdens dit programma. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de ambtelijke fusie tussen eh, Zandvoort en Haarlem, uh, Albert-Jan. Nou, die kunnen wel doorrijden, want die krijgen groen licht. Groen licht? Ja, okay. groen licht uit Haarlem voor ambtelijke fusie. De door Zandvoort zo gewenste ambtenarenfusie met regiogemeente Haarlem gaat definitief door. Afgelopen week heeft het Haarlems College van Burgemeesters en Wethouders... groen licht gegeven voor de ambtelijke fusie. Behalve de Griffie en de gemeentesecretaris eh, zullen ook de burgemeester en de wethouders in Zandvoort hun werk blijven doen. Beleid aangaande, aangaande Zandvoortse zaken blijft dus in Zandvoort gemaakt worden. Maar de uitvoering gaat onder de verantwoordelijkheid van Haarlem vallen. Volgens de meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad is een ambtelijke fusie noodzakelijk... om eigen bestuurlijke zelfstandigheid te kunnen behouden. Het Haarlemse college heeft vorige week donderdag besloten... dus het is donderdag, afgelopen donderdag voor een week om alle ambtelijke werkzaamheden voor Zandvoort vanaf 1 januari 2018 uit te voeren... door middel van een ambtelijke fusie van beide organisaties. De Haarlemse ondernemingsraad, OR in het kort, plaatste wel een aantal kanttekeningen... waaronder dat alleen de vaste FTE's, 71,5 van de 83... worden overgenomen en niet de tijdelijke arbeidskrachten... De ondernemersraad vraagt zich af waarom voor een gemeentelijke regeling is gekozen... daar dit afwijkt van de dealbestaande samenwerking in het sociale domein. Tot slot vindt de ondernemersraad dat 1 januari 2018 een zorgwekkende korte tijdspanne is. Niet alleen voor een grondige en zorgvuldige integratie en invlechting van mensen en werk... maar ook vanwege de lopende veranderingen binnen de Haarlemse structuur en organisatie. En daarnaast bevinden de beide betrokken colleges zich in het laatste volle kalenderjaar van hun bestuurstermijn. Hetgeen een te verwachten prestatiedruk zal opleveren. En wat gaat er nou met het eh, raadhuis gebeuren dan? Ik, zou niet weten. Eh, CFM Studio? Hmm. Wie <laughs> <laughs> weet. Je, weet het dan maar nooit. dans. We houden het eh, in de gaten, de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem. En hier is Bruno Mars. I'm wearing Cuban links, designer mix, finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself.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 Nou, het staat op het punt te beginnen. Rob, goedemiddag trouwens, luisteraars en heren in de studio. Het staat op het punt van te beginnen. Want eh, de tegenstanders komen uit en Dat, nou is dat wel natuurlijk eh, eh, Halen we meer. Maar die moeten allemaal via de slaan. Omdat die zeeweg afgesloten is. In verband met die natuurbrug natuurlijk. Dus het is een gekke huis. In Heemstede en op de slaan. hebben ze een tijdje vastgestaan. Te lang vastgestaan. Hebben dat wel gemeld. En nu staat de wedstrijd op punt van het beginnen. Voor Zandvoort is het een wedstrijd van belang. Zandvoort kan in die, in die laatste periode die nu speelt. Kunnen ze eventueel een grote naar het periodekampioenschap. En daarmee dus een poging wagen om volgend jaar alsnog in die tweede klasse te komen. Dus Zandvoort moet winnen. Maar SCW heeft eh, een eh, heenwedstrijd, dus in Rijssenhout. Iedereen en alles en iedereen verrast door die wedstrijd met, eh, in het laatste minuut met 3-2 te winnen. Dus die hebben nog wat te goed. Ik maak me sterk dat Zandvoort dit niet zomaar op slaat zitten. En dat dit een hele mooie wedstrijd geworden. Hier op het punt staat van beginnen. Het is nu aan het tossen. En dan gaan we met, nou het zal zijn, twee minuten gaat die wedstrijd eindelijk van start op. Oké, nou, dat is eh, goed nieuws dat ze in ieder geval echt gearriveerd zijn eh, in Zandvoort. Want het verkeer staat eh, behoorlijk vast, hè Joop? Ja, ja, ik weet het niet zelf, maar het zijn behoorlijk vast te staan, inderdaad. En dat is natuurlijk soms vanuit ook het geval. Eh, ik ken een paar kennissen van mij, die moesten dan een bepaalde tijd in Haarlem zijn. Die hebben het ook niet gehad. En eh, ja, het is gewoon een gek huis. En dan zie je dat als één, als één van die aders, die toevoeraders naar Zandvoort eh, vast komt te staan, Dat is gewoon een verschrikking om in Zandvoort te komen. Helaas, het is niet anders. Oké, dankjewel voor dit moment. En straks in het volgende uur komen we weer bij Joop terug. Goed, ja, ik, ik krijg net ook een seintje. mijn, mijn vrouw was met haar moeder naar Heemstede vanmorgen. En ik krijg nu een seintje. Zijn nu drie kwartier onderweg van Heemstede terug naar, eh, naar Zandvoort. En ze staan stil voor Bentveld. Drie kwartier vertraging. Dus. Drie kwartier Tot nu toe. om eh, inderdaad eh, over de Zandvoortslaan naar Zandvoort toe te komen. Dus jij gewoon even een andere oplossing gaan zoeken. Dat lijkt mij het beste voor dit moment. Uur 1 eh, zit er alweer op van eh, Zandvoort op zaterdag. De tijd vliegt voorbij. En zo meteen in de volgende uur uiteraard uitgebreid verslag van de wedstrijd SV Zandvoort tegen SCW. Die op een punt staat te beginnen.